Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump is begonnen aan zijn reis naar het Midden-Oosten. De komende dag wordt hij verwacht in Israël en bij de Gaza-top in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Aan boord van zijn presidentiële vliegtuig zei hij tegen journalisten dat de oorlog in Gaza voorbij is. Afgelopen week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van een plan over een staakt het vuren... en de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De verwachting is dat in de vroege ochtend de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. De leiders van VVD, PvdA GroenLinks, D66 en CDA zijn gisteravond met elkaar in debat gegaan in het RTL-verkiezingsdebat. Onder meer de hypotheekrenteaftrek, de bezuinigingen op de zorg, het woontekort en asiel kwamen aan de orde. VVD-leider Jessel Gus benadrukte dat ze na de verkiezingen met D66 en CDA een centrumrechtskabinet wil vormen. Die uitgestoken hand werd vooral door CDA-leider Bontebal niet aangenomen. Het ministerie van Economische Zaken heeft ingegrepen bij chipfabrikant Nexperia. Het ministerie zegt dat er ernstige bestuurlijke tekortkomingen waren bij het bedrijf... dat zijn hoofdvestiging heeft in Nijmegen en in 2019 werd overgenomen door het Chinese concern Wingtech. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips naar het buitenland verdwijnen... en niet beschikbaar zijn in een noodsituatie. Het bedrijf kan bij de rechter bezwaar maken tegen de maatregel. De politie heeft gisteren in een kofferbak van een auto in Amsterdam een Kalashnikov gevonden... Vermoedelijk lagen er nog meer wapens in de auto. De politie doorzoekt de auto, doorzocht de auto naar een achtervolging vanuit Utrecht. Daar was eerder op de dag een woning beschoten. In een ruit boven een kapperszaak zijn zeker 18 inslagen te zien. Een verdachte is opgepakt en de auto is weggesleept. Het weer, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Het koelt af tot 13 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en vooral in het noorden is de zon soms even te zien.